Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Vannacht en in de ochtend worden aan de kust zware windstoten verwacht... tot wel 110 km per uur. Bij Vlieland wordt nu windkracht 9 gemeten. Voor Noord-Holland en het Waddengebied geldt tussen nu en 8 uur code oranje. In de rest van het land is de wind minder extreem en geldt code geel. Als de windkracht minimaal een uur lang 9 blijft, is storm Isha een feit. KLM annuleert vannacht en in de ochtend 65 retourvluchten. Vanwege het voorspelde slechte weer zijn er minder banen op Schiphol beschikbaar, zegt een woordvoerder. De NS heeft vooralsnog geen maatregelen genomen. Ook het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en België hebben te maken met storm. Donald Trump heeft positief gereageerd op het besluit van Ron DeSantis... om zich terug te trekken als kandidaat voor het presidentschap van de VS. Hij zegt blij te zijn dat DeSantis hem gaat steunen. Begin deze week eindigde DeSantis als tweede bij de republikeinse voorverkiezingen in Iowa, ver achter Donald Trump. Met het wegvallen van DeSantis is Nikki Haley de laatste overgebleven serieuze uitdager van Trump. Twee Amerikaanse commando's die vermist raakten tijdens een actie voor de kust van Jemen zijn doodverklaard. De VS gaat er na tien dagen zoeken vanuit dat ze niet meer levend zullen worden gevonden. De zoektocht naar hun lichamen gaat nog wel door. De twee commando's raakten vermist toen een SEAL-team in de Golf van Aden... een wapentransport naar de Houthis in Jemen onderschepte. Bij het enteren van die boot sloeg een van hen overboord. De ander sprong er achteraan. Sindsdien zijn de twee Amerikanen vermist.